Amber Brandsen met het NOS-journaal. Minder klanten. De hamburgergigant boekte in het eerste kwartaal van dit jaar een omzet van 6 miljard dollar. 11 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf heeft vooral in Amerika last van stevige concurrentie. Daarnaast is er een groeiende vraag naar gezonder eten. McDonald's presenteert binnenkort plannen die voor een ommekeer moeten zorgen. In de eerste maanden van dit jaar zijn zeker tien Nederlandse Syriëgangers om het leven gekomen. Daarmee komt het totale dodental op 30. Volgens de AIVD zijn er in totaal 199 Nederlanders naar IS-gebied gegaan. Tot nu toe zijn er 35 Syriëgangers teruggekeerd. De AIVD houdt hen in de gaten. Volgens de inlichtingendienst vormen niet alleen teruggekeerde strijders een gevaar. Ook jihadisten die zijn tegengehouden kunnen gevaarlijk zijn. De topman van het grootste bouwbedrijf van Griekenland is aangehouden vanwege belastingontduiking. Volgens Griekse media is hij meteen ook weer vrijgelaten na betaling van 1,8 miljoen euro borg. De topman staat op een lijst van Grieken die hun geld in Zwitserland op geheime rekeningen hebben ondergebracht om de Griekse fiscus te ontwijken. VVD en PvdA naderen een akkoord over de bed-bad-brood-kwestie. Volgens Haagse bronnen zijn ze er nu echt heel dichtbij. Onder leiding van premier Rutte was er vanochtend weer overleg, deze keer op het ministerie van Financiën. De besprekingen gaan later vandaag verder. Saudische vliegtuigen hebben bombardementen uitgevoerd bij de stad Thais, meldt de BBC. De luchtaanvallen vochten op de verovering van een legerbasis buiten de stad door Houthi-rebellen. Gisteravond verklaarde Saudi-Arabië de bombardementen nog voor beëindigd, omdat alle militaire doelen van de missie bereikt zouden zijn. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Landinwaarts is het zo'n 15 graden. Morgen schijnt de zon in het binnenland flink bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Short. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMUB. In de Randstad staan nu files op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 6 kilometer. De A9 Amstelveen-Diemen bij knooppunt Diemen 2. A12 Den Haag-Utrecht bij Zevenhuizen 4 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht West 6. De A16 Rotterdam-Breda voor de randweg Dordrecht 5 kilometer.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 Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. skipping. I'm too hot. Hot damn. Call the police and the firemen. I'm too hot. Hot damn. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hot damn. Hot Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot damn. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh sit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.